Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De president van Burundi is weer terug op Twitter en ook zijn kantoor meldt dat. Gisteren pleegde een generaal in Burundi een staatsgreep. De president vluchtte naar Tanzania. Het is de vraag of de staatsgreep is gelukt, want de generaal zou niet door het hele leger worden gesteund. Dat maakt de situatie in Burundi erg onoverzichtelijk. De president zegt nu dus dat hij weer terug is, maar het is onduidelijk of dat ook echt zo is. Vanwege de crisis in Burundi heeft Nederland een deel van de ontwikkelingshulp opgeschort. Er wordt voorlopig niet meer samengewerkt met de politie en het leger in Burundi. Nederlandse gemeenten zitten met tienduizenden kunstwerken in hun maag... die jaren geleden zijn gemaakt met subsidie van de BKR-regeling. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. Tussen 1956 en 1987 konden kunstenaars werken inleveren bij de gemeente... die daarna beoordeling een bedrag voor betaalde. De beste stukken kwamen in musea terecht... maar het meeste werk belandde in gemeentelijke depots. Er liggen nu zeker nog 42.000 kunstwerken onzichtbaar voor het publiek. Veel gemeenten willen de stukken verkopen, teruggeven of vernietigen. Maar vanwege het auteursrecht moeten ze daarvoor de makers opsporen. En dat is tijdrovend en dus duur. Twee broertjes uit Oud-Gastel waren vanmiddag urenlang zoek. Hun vader zocht het hele dorp door, maar de jongetjes van 4 en 7 jaar bleken de bus te hebben genomen naar Breda, waar ze werden gevonden in de IKEA. Het Brabantse gezin was eerder deze week met de bus naar de Efteling geweest en de jongetjes vingen toen op dat het voor kinderen gratis is om met de bus te gaan. Waarschijnlijk besloten ze daarom vandaag opnieuw de bus te nemen, dit keer dus naar de IKEA. De politie heeft de jongetjes thuisgebracht. gebracht. Het weer, in het zuiden vanavond en vannacht lichte regen. Elders is het droog, minima tussen 2 en 8 graden. Morgen trekt de regen in het zuidoosten weg... en gaat overal de zon flink schijnen en het wordt 13 tot 19 graden.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 Oh, There was only deep down grote hit voor Doe was dat natuurlijk. Dankzij Brian Adams. Want daar kennen we dat nu allemaal van. Daar wil ik het verder niet over hebben. I don't want to talk about it. Good old Rod Stewart. Rod Stewart. Gaan we naar Niels Sedaka. En dat doen we all the way, luisteraars. Somebody loves you, it's no good unless she loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. to be. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you between years. Come what may, who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. Dankjewel Niels Sedaka. All the Way. Ja, luisteraars, had u iemand eh, vandaag die van u hield? Met heel zijn hart. Of met heel haar hart. Zo u wilt. Op deze hemelse hemelvaartdag. Ik hoop niet dat u eh, zelf bent gaan hemelen. Nee, anders luistert u vanavond niet naar ZFM antwoord natuurlijk. Zo is het maar net. Maya Sharp en Bradley Mandlock. Die vonden Art Garfunkel in Amerika. En die besloten samen een mooi album te maken. En dit is het nummer Bounce. Speed. tussen App en Vloed live. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Gepresenteerd door Charles duif bij ZFM Zandvoort. Ja, luisteraars, ik heb er zin in hoor, om er eh, weer een heerlijk programma van te maken voor u vanavond tot 12 uur, maar liefst eh, hele mooie muziek. Wat dacht u van een eh, mooie oude van Cliff Richard, Constantly.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 If I had only one I wanted to. Nou, is dat niet mooi gesproken door Dan Seals, bekend van het duo Seals and Croft. One Friend, prachtig nummer. En eh, nou, Angie van de Rolling Stones, dat blijft een nummer wat altijd eh, de moeite waard is om te draaien. En dat ga ik er vanavond ook maar weer voor u doen, op deze hemelse hemelvaardag. Angie. to child happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be light. and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Genoten hebben we van Goodold. Alves die op dag even de kapel inging. Uh, en hij had eh, ook een traan in zijn ogen. Maar het was geen eh, traan van uh, droevenis, maar een traan van joy, zong hij. A tear of joy. Nou, want hij ging trouwen natuurlijk in de chapel. We gaan even luisteren naar de Songbird. En dat is de Songbird van Eva Cassidy. Maar de tune wat u, uh, het tuentje wat u nu hoort, dat is wel een, eh, een soort gelijk uh, tuentje wat past bij dat nummer van Eva. Maar niet het nummer wat ik precies bedoel. Dus ik moet het eventjes weer opnieuw inkloppen in de computerluisteraars. Want anders krijgt u straks het verkeerde nummer voorgeschoteld. En dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur live gepresenteerd door Sharon Duif. Nou, Duif die uh, eh, had even een kikker in zijn keel, dat hoorde u wel. Dit is de Songbird, Eva Cassidy. strand hier in Zandvoort. En we denken Daybreak Over the Ocean. Nou, oceaan. De Noordzee, bescheiden zeetje. Daybreak over the ocean. Maar toch waarder strand, jongens, hoor, op het zand Still on the sea. Echte Beach Boys. The waves gentle motion. Bring played my baby back to me And the stardust sprinkles the morning Venus fades from my side Will my love be returning Like the sun to brighten up my life And as day breaks over the ocean Moonlight still on the sea Spray the waves, gentle motion Baby, you should know I'll love you forever. Maybe, little darling, that will see you through. And as the sun sets over the ocean, and the world fades from view, baby, always know our love and devotion. Dan is er altijd op donderdagavond tussen 10 en 12 uur.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 zijn ze het er dik over eens dat het toch eh, voor een hoop mensen moeilijk is om eh, het woordje sorry uit te spreken. Sorry. Ja, wie deed het ook weer? Oh ja, die man uit, eh, uit Idols. Nou, in ieder geval is dit Dan Vogelberg. Longer Dan. and the pages start to yellow. been stars up in the heavens. I've been in love with you. I am in love with you. Dan Vogelberg was dat met eh, Longer Than. Mooie heldinummers. Ik heb ze helemaal eh, zelf voor u uitgezocht, luisteraars. All By Myself. Nou, dit is natuurlijk Eric Carmen. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. niet helemaal van dag waar ik op gehoopt had... dat ik uh, eh, lekker in de tuin in de zon had kunnen bakken. Ik ga een mooie voor u draaien van eh, Jim Croce.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 Dit is een mooie van een Any song. My senses, like a night in a forest. Like the mountains in springtime. Like a walk in the rain. Like a storm in the desert. Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die beside you. Let me always be with you. mijn klokje. En dan zie ik dat het bijna 11 uur is. We moeten even onderbreken voor het nieuws. Maar straks nog een vol uur bij u, dus blijf luisteren naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort.